Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. En de portemonnee wordt flink getrokken. Het minimumloon gaat omhoog met 10 De belasting op werk gaat omlaag. En belasting op winst en vermogen stijgt juist. En we gaan een maximale prijs voor energie betalen... Het gaat 1 januari in en scheelt een gemiddeld gezin volgens het kabinet elke maand zo'n 190 euro. En het is Prinsjesdag en er hoort natuurlijk ook de troonrede bij. Die las koning Willem-Alexander voor. En daarin gaf hij aan zich zorgen te maken over jongeren. Koopkrachtverbetering is hard nodig. Tegelijkertijd is het onverantwoord rekeningen door te schuiven naar de jongeren van nu. Of noodzakelijk beleid te vertragen. De, toekomst, de toekomstagenda duldt geen uitstel. Ook zei hij zich zorgen te maken over de toeslagenaffaire, de stijgende kosten en de asielcrisis. Een Bali-medewerker van de gemeente Den Haag zou valse paspoorten, ID's en rijbewijzen hebben aangemaakt... in ruil voor een flinke smak geld. De man van 32 is inmiddels gearresteerd en ontslagen. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Twee jaar geleden werd er ook al een man opgepakt... die valse paspoorten maakte voor topcriminelen, waaronder Tachi. Flink schrikken voor agenten in Waalwijk. Ze dachten gisteravond tieners met pistolen in een auto te zien en loste daarom een waarschuwingsschot. Maar wat bleek, de tieners hadden gelblasters. Het zijn neppistolen waarmee gelballetjes kunnen worden afgevuurd. De tieners komen met de schrik vrij, maar moeten wel langs de rechter. En schildpadden worden steeds vaker in het bos gedumpt. Het gaat dan vooral om de exotische lettersierschildpadden. Die zijn verboden om als huisdier te houden. Buiten is het veel te koud voor de dieren. En dierenartsen waarschuwen dat ze na het dumpen een langzame dood sterven. Het weer nog, de komende uren nog wat buien. Vanavond droogt het op en we krijgen een koude nacht. Morgen warmt het weer op, dan krijgen we wat zon en wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. De meeste vertraging door een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-Zuid. Eh, tussen Osdorp en Knopend Amstel staat 7 kilometer. Je hebt daar ruim drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht, dus richting Utrecht en Amersfoort. Elders in Noord-Holland rond de 10 minuten oponthoud op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij het knooppunt Burgerveen.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 Zijn 55-jarige vrouw die het water inging om hem te helpen, kwam ook om het leven. Wetenschappers schatten de kans op een heel zware aardbeving in Groningen iets lager in dan zes jaar geleden. De sterkst mogelijke beving ligt nu tussen de 4,0 en 6,5. Het staatstoezicht op de mijnen zegt dat het met deze inschatting nog altijd niet mogelijk is om meer gas te winnen in Groningen vanwege de veiligheid. De leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Lugansk en Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben voor eind deze week referenda uitgeschreven waarin de bevolking kan kiezen voor inlijving door Rusland.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 Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze baggy heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is mee? Wat haal je in? niet verder van mijn hart, die zegt genoeg. Ik zie liever altijd hoe zomer is jouw keuze ZFM. The boy selection without objection. with the sun shining down on me. I put my hands up into the light, light, light, light.